Er komt geen verbod, maar lidstaten mogen wel een prijs voor een tasje vragen of er belasting op heffen. De Europese Commissie heeft al lang morgen ingestemd met dit voorstel. De Commissie had de milieuvervuiling liever harder aangepakt en wilde het mogelijk maken dat lidstaten de tasjes helemaal verbieden. Een man van 48 uit Assen is opgepakt omdat hij tientallen meisjes zou hebben lastiggevallen via sociale media. Zijn slachtoffers zijn 12 en 13 jaar, meldt de politie. Ze zouden zijn bedreigd en gestolkt. De man is vanochtend aangehouden. Drie meisjes hebben aangifte gedaan. Slachtoffers die nog geen contact hebben gezocht met de politie worden opgeroepen zich te melden. De man die vorige maand in Veghel het slachtoffer werd van een vermoedelijke aanslag op zijn auto is opgepakt. Hij werd gistermiddag ontslagen uit het ziekenhuis en direct aangehouden. De politie verdenkt hem van drugsbezit. De man uit Erp raakte zwaar gewond toen zijn auto tijdens het rijden ontplofte. De politie ging al direct uit van een misdrijf. Tijdens het onderzoek werden huiszoekingen gedaan waarbij drugs en chemicaliën in jerrycans zijn gevonden. In Noord-Brabant heeft de politie ongeveer 100 jerrycans met chemicaliën gevonden. De stoffen waren zeer waarschijnlijk bedoeld voor het maken van ecstasy. In de jerrycans zit waterstofgas en aceton. Ze werden gevonden in een garage van een huis in Sonnenbreugel. Het huis staat midden in een woonwijk. Volgens de politie was er een groot gevaar voor de omgeving. Ook in andere plaatsen in Brabant en Limburg zijn vandaag invallen gedaan. Minister Opstelten zet extra politiemensen in om drugscriminelen in de provincies de komende twee jaar hard aan te pakken.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 Do you think it's alright? He's had a few too many. won't you hear me as I fiddle-a-bop, fiddle-a-bop, Your mother left me here to mind you. Now I'm doing what I want to. Fiddling-a-bop, fiddling-a-bop, fiddle a Down with the bedclothes, up with your nightshirt. I fiddle up. You're the boy. There's a man I found could remove his sorrow. He lives in this town. Let's see him tomorrow. Let's see him tomorrow. tests I gave him showed songs grow through. she'd try to touch him. Maybe he'd see that she was free and talk to her this Sunday. She knew from the start, deep down in her heart, that she and Tommy were worlds apart. But her mother said, never mind, your part is to be what you We arrived at six and the place was swinging to gospel music by nine. Group after group appeared on the stage and Sally just sat there crying. She bit her nails, looking pretty as a picture right in the very front row. Then a DJ wearing a blazer with a badge ran on and said, Here we go. The crowd went crazy as Tommy hit the stage. Little Sally got lost as the police forced the crowd back in a lesson. Sally just had to let him know she loved him and left up on the rostrum. She ran across stage to the spotlight figure and brushed him on the face. Tommy whirled round as a uniform man threw her off the stage. She knew from the start deep down in her heart that she and Tommy were worlds apart. But her mother said, never mind, you Paul. The a chair and blood trickled down, mingling with her tears. Tommy carried on preaching and his voice filled Sally's ears. She caught his eye, she had to try, but he couldn't see through the lights. Her face was gashed and the ambulance men had to carry her out that night. The crowd went crazy as Tommy left the stage. Little Sally was lost for the price of a touch and a gash across her face. in a heart that she and Tommy were worlds apart. But her mother said, never mind, your part is to be before Messiah's pointed to the door. Incarnation. Bring every single person from Victoria Station. Go into that hospital and bring the nurses and patients. Everyone go home and fetch their relations. Come to this house, be one of comes Uncle Ernie to guide you to your very own machine. We're not gonna take it. We're not gonna take it. We're not gonna take it. We're not gonna take it. We're not gonna take it. Never did and never will. Don't want no religion, and as far as we can tell, we ain't gonna take you. Never did and never will. We're not gonna take you. We forsake you. Gonna rape you. Let's forget you better still. get you better. you het blijft een eh, fantastisch document. Deze, eh, ja, zeg maar toch wel eerste rockopera die er ooit gemaakt is. In eh, mei 1969 kwam dit fantastische stuk werk van The Who kwam uit. En dat zou, dat zou een, een heel lang leven beschoren blijken. Om te beginnen was, werd de LP vreselijk goed verkocht. leverde natuurlijk ook een aantal grote hits op, zoals I'm Free... Eh, Tommy Can You Hear Me, eh, See Me, Feel Me en natuurlijk Pinball Wizard. Een aantal grote hits eh, uit deze opera waren. de Hoe hebben het stuk ook integraal live uitgevoerd. Dat hebben ze ook gedaan. volgens mij zelfs ook hier in Nederland. Ehm, op Woodstock hebben ze het ook eh, live gedaan. Eh, er is ook nog een LP die van de hoe die heet Live at Leeds. Waar ze ook een groot deel van Tommy eh, spelen. Dus ze konden het ook echt live waarmaken. Dat deden ze dan ook wel. En... Ehm, de LP die heeft, of, of de, dit, dit stuk van Pete Townsend en de The Want er zijn ook composities van John Entwistle. En ook zelfs eentje van Keith Moon. Uh, dit stuk heeft velen dus geïnspireerd. En uh, er zijn later ook heel veel uitvoeringen van geweest. Musicals, verenigingen die ermee aan de gang gingen. Eh, scholen die ermee aan de gang gingen. Eh, kortom, het heeft tot in jaren her... heeft dit, heeft dit, dit fantastische stuk muziek... mensen geïnspireerd om daar iets mee te gaan doen. En dat blijft altijd nog steeds een fantastisch geheel. Een film is ervan gemaakt. Dat ook nog een keer. Was ook trouwens een hele goede film. Waarbij de eh, hoe dus ook weer een rol speelde. Zeker in wat betreft de muziek. Want toen werd alle muziek voor die film nog eens een keer dunnetjes opnieuw af, opgenomen. Ehm, en er was een meneer Lou Razor, die, eh, een, een, producer... die vatte het idee op om het inderdaad als een soort musical, musical te gaan presenteren... Eh, of, of, nee, niet eens als een musical, als een echte opera. En eh, dat album dat verscheen een aantal jaren later, halverwege de 70 jaren ongeveer geloof ik. Eh, en ehm, nou, dat was geen klein projectje. Dat was niet even zomaar van dat gaan we doen. Dat was echt een, een, een, een behoorlijk project. Daar werkte dus onder andere aan mee het London Symphony Orchestra. dus het London Symphony Orchestra, zou ik maar zeggen. Eh, en een groot aantal beroemde artiesten, waaronder dus inderdaad de, uh, de Who, Pete Townsend als narrator, ehm, Roger Daltrey natuurlijk als, als, als Tommy. Maar dan eh, Stevie Winwood was er onder andere bij, Maggie Bell, Sandy Dennis als verpleegster, Maggie Bell was de moeder. Ringo Starr deed er ook aan mee, die was Uncle Ernie. Eh, Rod Stewart deed er aan mee, de Hawker. En, eh, nou ja, en, en Mary Clayton ook nog. Ook een, een beroemde zangeres die we onder andere goed kennen van uh, Gimme Shelter van de Stones. U kent dat liedje wel. En die hoge stem die erop zet, dat is ook Mary Clayton. Die doet, dus, die doet hier ook onder andere nog aan mee. En nou ja, zo zijn er nog heel veel namen van mensen... die aan dit fantastische project van Lou Razor hebben meegewerkt. Ehm, ik heb u straks al als opvulling zeg maar even een stukje laten horen hiervan. En dan ga ik gewoon nog even mee door. Dus eh, we blijven maar even in Tommy. Ehm, dan eh, <laughs> voor de mensen die het leuk vinden. En eh, ja, voor de mensen die het niet leuk vinden. Ja, dan moet je volgende week weer op dit programma afstemmen. Dan gaan we weer heel andere dingen doen. Overigens is dit de op één na laatste vinyljaren van dit jaar. Althans in de, in de opzet van de LP's en zo. Volgende week doen we de laatste. Dan ga ik nog een aantal albums bij elkaar zoeken. Die eh, net als Tommy 45 eh, jaar bestaan. Die dus in 1969, in het fantastische jaar 1969, ehm, zijn uitgekomen. En één daarvan is natuurlijk Abbey Road van de Beatles. En die gaat zeker komen. Daar kan ik u van, van overtuigen. Of daar kunt u van overtuigd zijn. Voor mij als Beatle-fan. Dus eh, die komt sowieso. En eh, waarschijnlijk ook wel eentje van de Stones die in 69 eh, is uitgekomen. Ik ga gewoon even zoeken naar een paar klassieke LP's uit het jaar 1969. Die dus allemaal gewoon 45 jaar eh, geleden zijn uitgekomen. Nou, dat doen we volgende week. Daarna, dan is het klaar. Dan gaan we, wat de vinyljaren betreft nog wel een paar uitzendingen maken. Maar met singeltjes en verzamel LP'tjes en zo. Die... Want na volgende week, eh, na de 26e dus, 26 eh, november. Dan gaat onze stembus weer open. En dat betekent dat u weer, eh, net zoals u dat vorig jaar massaal gedaan heeft heel massaal vorig jaar. Ik hoop dat het dit jaar dus nog massaler wordt. gaan we dus onze eindejaars top 30 weer presenteren. En dat gaat gebeuren over die platen die wij dit jaar eh, in ons programma hebben uitgezonden. Eh, die keuzelijst die komt dus weer op eh, die bekende site te staan. Dat hoort u nog waar het precies gaat gebeuren. hetzelfde als vorig jaar. Ehm, daar komt dus de keuzelijst te staan. Daaruit kan u dan uw eigen top 5 samenstellen. En nou ja, dan gaan we gewoon kijken wie, welke platen er het hoogst gaan komen. En daar maken we een top 30 van. En dat gaan we uitzenden op 17 december. Dus dat is over een week of drie, vier gaan we dat dus doen. Nou, ik ga nog een klein stukje laten horen van die uh, orchestral Tommy, om het zo maar eens even te zeggen. En daar draaien we dus nog even een stukje van. Zodat u nog eens kunt horen hoe het ook anders kan klinken dan de Deaf, dumb and blind boy, he's in a quad vibration land. Strange as it seems, his musical dreams ain't quite so bad. heart's as bold as thoughts can be. Loving life, becoming wise in simplicity. Sickness will surely take the mind where minds can't usually go. Come on the amazing journey and learn all you should know. A big hit delirium creeps up on me. All at once, a tall stranger I suddenly see. He's dressed in a silver spark glittering gown, and his golden beard flows. nothing to see. Each sensation makes a note in my symphony. Transmit all we know. Sparkle crystalline lenses to show. He is your leader, he is your guide. about your woman. I wish you could see mine. Oh, you talk about your woman. I wish you could see mine. Every time she starts to loving, she brings eyesight to the blind. I can tell by the way she walks. Oh, you know her daddy gave her magic. I can tell by the way she walks. Every time we start to shaking, the dumb begin to talk, talk, talk. the power to heal you, you'll never be Just one word from her lips, and the deaf can hear. can you hear? geschreven door eh, Pete Townsend. En u kwam nog een... Hij heeft de eerste kant nog even meegekregen van dat prachtige project. <clears throat> dat later eh, verscheen met eh, medewerking van heel veel artiesten. Steve Winwood, Richie Havens was er ook nog bij. En nou ja, we hopen dat de liefhebbers hiervan een beetje genoten hebben... van deze speciale Tommy-uitzending. Um, morgen ben ik er weer, gewoon om 12 uur met ZFM Lunch. En dan hebben we een speciale gast. Hè. We hebben alle Clark morgen in de uitzending. Dus dat wordt heel erg gezellig. Nieuwe cd heb ik begrepen. Dus het wordt allemaal eh, spannend morgen. Nou, wat mij betreft, uh, ik, ik, krijg nu weer gewone muziek. Ik ga er gauw uit. Tot ziens. Bedankt voor het luisteren.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 De man